Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering is verrast door de snelheid waarmee de Taliban de macht hebben gegrepen in Afghanistan. Het Afghaanse leger heeft het land niet kunnen verdedigen, zei minister Blinken bij CNN. En het ging allemaal sneller dan we hadden verwacht. President Biden heeft nog niet gereageerd. Hij zit in zijn vakantieverblijf Camp David. Medewerkers zeggen dat Biden een van de komende dagen een toespraak zal houden. Intussen zwelt de kritiek op zijn Afghanistan-beleid aan. Republikeinen vragen zich af waarom de inlichtingendiensten niet hadden voorzien... dat de Taliban na het vertrek van de Amerikaanse troepen zo snel zouden oprukken. Waardoor de VS nu hals over kop zijn diplomaten uit Afghanistan moet terugtrekken. De aardbeving van zaterdag in Haiti heeft meer dan duizend levens geëist. Het officiële dodental staat nu op 1297, ruim 500 meer dan de afgelopen dag werd gemeld. De beving had een kracht van 7,2. Veel huizen en andere gebouwen zijn ingestort of zwaar beschadigd geraakt. Reddingswerkers zoeken nog steeds met man en macht naar overlevenden. De komende dag wordt meer rampspoed verwacht, want dan trekt een tropische storm over Haiti, waarbij ook veel regen zal vallen. Canada gaat op 20 september naar de stembus. Premier Trudeau heeft verkiezingen uitgeschreven in de hoop dat zijn liberale partij dan een meerderheid in het parlement zal krijgen. Nu heeft Trudeau de steun van de oppositie nodig, waardoor hij niet al zijn plannen kan uitvoeren. Daarover heeft hij zich de afgelopen tijd geregeld beklaagd. Trudeau hoopt te profiteren van de succesvolle vaccinatiecampagne in Canada... en zijn programma om de economie draaiend te houden. Zijn partij ligt in de peilingen op kop, maar een meerderheid is nog niet in zicht. Het weer. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noordwesten kan een bui vallen, minima rond 15 graden. De komende dag is het vrij onstuimig met een stevige noordwestenwind en enkele buien. En het wordt niet warmer dan een graad of 18.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 Dreams. than a friend of you now. When they ask, I mention my baby girl in the interviews now. And I don't bring the problems from the 90s and the 2000s. There's no reason to have a friend or two now. Uh-uh. Cause the kid's ready to tell you how he feel in a few vows. Maybe I speak in general now. But girl, I'ma do whatever just to keep a grin on you now. Where I go, they wear bikinis in the winter too now what you think about. Tan lines on the skin of you now. Why wouldn't I wanna spend a few thou? Huh? On uh-huh. fifth fast shopping sprees and them dinners to chow. I ain't concerned with other men would do now. Uh-uh. As long as when I up in you, you growl. And any dude with you, he better be a kin of you now. And I ain't jealous, it's the principle now. I'm so into you. all in orderly fashion. The villa in Florida, we crashing just off the shore, so you can hear when the water be splashing. The drop top three in a quarter, we dashing. The flawless diamonds in the border, we flashing. The money we ought to be stashing. I make sure every quarter be cashing. I can't really explain. My friends be thinking I'm slipping, these girls be thinking I'm tripping. What kind of weed be smoking? What type of drinks you be sipping? Sweet thing, just to think of you dipping. What had me with the blues so hard, you would think I was crippin'. Now, you relaxing in the bins. Credit cards with no limit, so you don't worry about maxing when you But since you been asking about the friends, how'd you like it if both our names had Jackson on the ends? Girl, the way you cook a steak uh, Remind me of them strips and roof crisps You love my smile, no matter how chipped my tooth is With you, it ain't because my whips is ruthless So sit on chrome, dipped up deuces And you ain't flattered by canary and VS dip taste Seussies ballers look dumb when they press you Fives and sixes, you don't let them count the numbers impress you Even though I was somewhat successful yeah. Me and a player was becoming too stressful But every since, the superwoman has come to my rescue My winter's been wonderful, my summer's been special by the same bar while the villa be painted. Just so we can get really acquainted. The love is real, there's no way it can feel like it's tainted, but I can't really explain it. Uh, yeah. down low time time. Just slide, slide, it, slide. Just forget about the troubles and your nine to five and just sail on.